For you and I. For you and I. I will try. Until I die. For you and I. For you and I. For, for, for you and I. For, for, for, for you and I. For, for you and I.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 Your smile got me boasting, my pulse roller coaster ran. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you, or I'll fly with the force of a rainbow. some thinking they're too busy finding ways and I know I do most anything you want hey I, I try to give you everything you need I'll see dag.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 Ze zijn tegen de aangekondigde strengere, strengere selectie van universiteiten en hogescholen, omdat daardoor de keuzevrijheid van studenten wordt ingeperkt. De staatssecretaris wil dat universiteiten en hogescholen zich meer specialiseren en dat er een eind komt aan de wildgroei van opleidingen. Ook worden hoger onderwijsinstellingen voortaan op kwaliteit afgerekend. Iran heeft Nederland beschuldigd van steun aan terroristen. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken steunt Nederland Iraanse verzetsbewegingen die verantwoordelijk zijn voor 12.000 moorden. De woordvoerder maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van de Nederlandse kritiek op de executie van de Iraans-Nederlandse Zara Bahrami. Hij zei dat Nederland van een drugszaak een mensenrechtenzaak maakt. Volgens hem zijn Nederland en andere landen vrijhavens voor misdadigers, smokkelaars en terroristen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken wil niet op de beschuldigingen reageren. Het bureau kredietregistratie wil dat mensen via internet kunnen zien hoeveel schulden ze hebben. Nu kunnen mensen dat opvragen via een bank, maar dan moeten ze zich daar eerst legitimeren en allerlei formulieren invullen. Het BKR start binnenkort met een pilot voor het opvragen via internet. Als dat goed werkt gaat het nieuwe systeem eind van dit jaar van start. Kees Corvinus stopt per direct als voorzitter van de FARA. Hij vindt dat er een andere bestuurder nodig is als er in de komende tijd gepraat wordt over een fusie tussen de FARA en BNN. Corvinus volgde anderhalf jaar geleden Vera Keur op. Hij overweegt een terugkeer in de advocatuur. Hogeschool in Holland in Diemen heeft aangifte gedaan van diefstal van tentamens. Daarom moeten alle tentamens overgedaan worden. Eerder werd bekend dat studenten van In Holland in Diemen hadden gefraudeerd met tentamens. Het begon met een klein groepje studenten die uiteindelijk aan grote groepen de tentamenopgaven doorverkochten.